Dat heeft Jan Marijnissen gezegd in Met het oog op morgen. Marijnissen is initiatiefnemer van het museum en zit in de Raad van Advies. Hij reageerde op een nog geheim rapport waaruit blijkt dat alleen al de aanleg van een parkeergarage bij het Historisch Museum 60 miljoen euro gaat kosten. Over de plaats waar het Historisch Museum moet komen is veel te doen geweest. Marijnissen heeft nooit veel gezien in Arnhem. Hij vindt dat het museum beter in Amsterdam of Den Haag kan komen. VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders hebben vanavond gesproken met informateur Rosentaal. Voor het eerst zaten ze samen aan tafel om de mogelijkheden te verkennen voor een nieuw kabinet. Na afloop wilden Rutters en Wilde, Rutte en Wilders weinig kwijt, alleen dat het een goed gesprek was. Ondanks herhaalde verzoeken van de PVV deed het CDA vanavond niet aan het gesprek mee. Fractieleider Verhagen vindt dat de VVD en de PVV er eerst samen uit moeten komen. Morgenmiddag praat Informatuur Roosentaal wel één op één met Verhagen. De Europese Unie heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp in Kirgizië. De VN heeft vanaf Dubai een luchtbrug ingesteld. Morgen vertrekken daar de eerste vliegtuigen met hulpgoederen. In totaal is er 240 ton aan tenten, dekens en kookgerei beschikbaar. Ook Rusland stuurt morgen hulp. Het Nederlandse Rode Kruis heeft het rekeningnummer 6868 opengesteld. Bij het geweld tussen Kirgizen en Oezbeken zijn zeker 170 doden gevallen. Brazilië is het WK voetbal uiterst moeizaam begonnen. Noord-Korea werd met 2-1 verslagen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De wedstrijd Portugal-Ivoorkust eindigde in 0-0. En Nieuw-Zeeland verraste vanmiddag door met 1-1 gelijk te spelen tegen Slowakije. Dan het weer nog vannacht helder en droog en een graad of 10.